Drie uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. West-Afrikaanse landen hebben Mali tijdelijk uit hun samenwerkingsverband ECOWAS gezet. Aanleiding is de staatsgreep van vorige week maandag in Mali. Vicepresident Goita, een kolonel, greep toen de macht... door met hulp van het leger de president en de premier af te zetten. ECOWAS heeft die staatsgreep veroordeeld, net als de Afrikaanse Unie, de EU en de VN... Op de ECOWAS-bijeenkomst waar het lidmaatschap van Mali werd opgeschort... was Goita zelf aanwezig als interim-president. De landen hebben hem opgeroepen een niet-militair als interim-premier aan te wijzen... en de democratie te herstellen. Bij een ernstig ongeluk op de N34 bij Borger in Drenthe zijn gisteravond vier doden gevallen. Vijf mensen zijn zwaar gewond geraakt. Bij het ongeluk waren zes auto's betrokken met in totaal negen inzittenden. Die zijn dus allemaal omgekomen of zwaar gewond geraakt. Meerdere auto's kwamen ondersteboven naast de weg te liggen. De hulpdiensten rukten massaal uit, zo werd er een traumahelikopter opgeroepen. Over de oorzaak van het ongeluk bij Borger is nog niets bekend. De N34 is voorlopig afgesloten. Het aantal mensen in de bijstand neemt nog steeds toe. Het waren er eind maart 433.000, meldt het CBS. Voor het vierde kwartaal op rij ligt het aantal hoger dan een jaar eerder. Speciale coronaregelingen zoals de TOZO voor zelfstandig ondernemers zijn erin niet meegerekend. De stijging van het aantal bijstandsuitkeringen is het grootst onder jongeren tot 27 jaar. In die leeftijdsgroep was er een stijging van 9%. Ook onder mensen met een niet-westerse migratieachtergrond steeg het aantal bijstandsontvangers relatief sterk met zo'n 4%. Het weer. Vannacht is het helder. Minima tussen 6 en 10 graden. Lokaal kan een mistbank ontstaan.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 Si, si, si. Oh, baby. Uh-huh. say yeah, yeah, yeah. pressure Maar als je twijfelt, of laat het je koud? Helaas Stop, drop to an all flop, hot cheese. Queen of Fox, fantasy. she got soul in the beauty of a melody.